van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Meer dan anderhalf miljard euro aan goud en zilver. Veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt goud, volledig op uw naam en beschermd tegen inflatie. Bouw aan zekerheid op goldrepublic.com. Gold Republic, vertrouw in goud. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Echt goud op uw naam en bescherm tegen inflatie. Gold Republic. Vertrouw in goud. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Enkele ziekenhuizen in Noord-Holland hebben afspraken afgezegd door een ICT-storing. Het gaat om het Dijklander ziekenhuis met vestigingen in onder andere Hoorn en Purmerend. Het elektronisch patiëntendossier ligt eruit. De operaties gaan wel door. Dokters houden alles bij met pen en papier. De polyklinieken blijven tot vanochtend 10 uur dicht. In Frankrijk zijn zeven mensen opgepakt voor de fatale mishandeling van een politiek activist. Het slachtoffer overleed vorige week aan zwaar hersenletsel nadat hij door een groep werd aangevallen bij een demonstratie. Het geweld zorgde voor grote spanningen tussen links en rechts. In Eindhoven is een dronken taxichauffeur opgepakt. Hij had acht passagiers in de auto, drie zaten er in de kofferbak. De man liep tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole vanwege carnaval. Daarbij zijn de afgelopen dagen zo'n 40 mensen aangehouden voor drank en drugs. Een van hen had wit poeder aan zijn neus, meldt Omroep Brabant. En op de winterspelen is de Nederlandse bobsleer Dave Wesselink als tiende geëindigd. Het was een Olympisch debuut. Hij deed er 3 minuten en 43 seconden over. En daarmee was hij ruim 3 seconden langzamer dan de winnaar. Op het podium stonden alleen maar Duitsers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, morgen overdag ook, maar dan ook met zonnige perioden. Het wordt 1 tot 5 graden. En dat was het nieuws op Slam. I got that hold off me. I'm living life now that I'm free. Yeah. Come me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. new single could feel this good. Oh, star player misunderstood. Back in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tell me, get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry, sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. like S O L O S O L O S O L O. I'm living my life and got stress no more. I'm putting on my 操劳。 hard to save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 mind a rubber band. That's what I told her. Her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her like a pornography poster. She showed her. Apple bottom jeans, with